Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen bijna 150 mensen opgepakt... voor betrokkenheid bij de rellen die daar al een paar dagen plaatsvinden. De politie verwacht nog meer arrestaties. Ook zondagmiddag gingen demonstranten in zeker drie Britse plaatsen... op de vuist met de politie. In twee steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen... De Britse premier Starmer heeft de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld... en zegt dat hij er alles aan doet om de ruilschoppers voor de rechter te krijgen. In het zuidoosten van de Verenigde Staten is in drie staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie die maandag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht... De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden... en waarschuwt voor grote overstromingen. Op meerdere plekken in de wereld is dit weekend stilgestaan bij de dood van Hamas-leider Haniyeh... die begin deze week in Iran werd geliquideerd. Onder meer in Indonesië, Turkije en Marokko gingen mensen de straat op... maar ook in een moskee in Johannesburg werd Haniyeh herdacht... Verder ging in de Australische stad Sydney een groep moslims de straat op... om hun ongenoegen te uiten over de oorlog in Gaza en de dood van Ania. Feyenoord heeft voor de vijfde keer in de clubhistorie de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekerwinnaar won het duel tegen landskampioen PSV na strafschoppen. Er werd in reguliere speeltijd volop gescoord, maar de stand bleef met 4-4 gelijk. En in de strafschoppenserie trok PSV aan het kortste eind de organisatie van de Olympische Spelen zegt dat de scène maandag weer schoon genoeg is voor de landenwedstrijd in de triathlon. Door veel regen afgelopen week was de waterkwaliteit weer een stuk slechter geworden. Volgens de wedstrijdleiding zal die tijdens de wedstrijd binnen aanvaardbare grenzen liggen. Het weer, vandaag wat wolken en veel zon. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.